Die regels gaan bijvoorbeeld over zelfmoord en nepnieuws. Over wat je wel en niet in een video mag doen of in de tekst erbij mag zetten. Maar een journalist van RTL Nieuws die bij TikTok undercover ging... kwam erachter dat ze zich niet aan die regels houden. Hij werkte op de plek waar ze beoordelen of video's oké zijn of niet. En daar moet je zo snel werken dat het amper lukt. Ik heb vandaag 950 filmpjes eh, bekeken. Ik ben er nu echt wel ontzettend eh, gaar van. Maar eigenlijk is dat nog steeds niet genoeg. Eh, want ik zit nu op, uit mijn hoofd, iets van 110 filmpjes per uur. Ik zou op 150 moeten zitten, dus nou ja, ruim 1100 eh, filmpjes per dag. En daarnaast waren de regels voor video's in het handboek achter de schermen minder streng dan wat TikTok naar buiten toe zegt. Denk je nou zelf wel eens aan zelfmoord? Bel dan 113 of ga naar 113.nl. Inwoners van de Oekraïense stad Lysychansk moeten daar zo snel mogelijk weg. Dat heeft de gouverneur van de provincie Luhansk gezegd. Lysychansk is de laatste grote stad daar die nog in handen is van Oekraïne. Grote Amerikaanse bedrijven betalen de reiskosten voor werknemers die een abortus willen. Het gaat onder meer om Disney, Amazon en Meta. Afgelopen vrijdag werd het landelijke recht op abortus geschrapt... waardoor staten zelf kunnen beslissen of ze abortus verbieden. Daardoor moeten veel vrouwen lang reizen voor een abortuskliniek. En in Den Haag is een rat vanochtend in de verkeerde tram gestapt. Het beestje hupte bij halte Heeswijkplein tram 16 in... maar daar zaten zijn medereizigers niet op te wachten. Volgens een getuige sprongen mensen op de banken... en renden ze in paniek door de tram. Een van de passagiers vond het zo heftig dat hij het diertje een trap gaf. De rat heeft dat niet overleefd. Het weer, het is bewolkt. Er trekken wat buien over het land. Vanavond klaart het op veel plekken op. En morgen krijgen we een aardig zonnige dag bij 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files op de Afsluitdijk op de A7 in beide richtingen bij Breeslanddijk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 It's okay to have one drink, and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mixing and with Bombay. If We go one way. Can we just pretend it's already the weekend? You give me that feeling. Get up on of there, weekend. body, sleep, repeat. We're going one, two, three. It's a remedy. So let's lose track of time. start a party on the sofa Call your boss and tell him work is over Just a little warning, we ain't stopping Can we just pretend it's already the weekend Give me that feeling, get a bottle of weekend So let's lose track of time Dancing like Friday night Pretend it's already the weekend If you're a freak like me Party, sleep, repeat, we are going in de zomer is jouw keuze ZFM.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 In Den Haag zijn de openbare verhoren bezig van de parlementaire enquête... naar de gaswinning in Groningen. De commissie praat vanaf vandaag met 70 betrokkenen. De Oekraïense president Zelensky heeft de G7-landen gevraagd om luchtverdedigingssystemen... veiligheidsgaranties en hulp met de export van graan. Hij sprak via een videoverbinding de leiders van de rijkste industrielanden toe. Die zijn voor een driedaagse top in Duitsland. De gouverneur van de regio Lugansk in Oekraïne heeft inwoners van de stad Lysychansk opgeroepen om daar zo snel mogelijk te vertrekken. Afgelopen weekend viel de stad Severodonetsk al in handen van het Russische leger. En dat is van plan om ook Lysychansk in te nemen. Het weer bewolkt en zo'n 20 graden. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer en windstoten.